Marielle Hageman met het NOS Journaal. De A12 tussen venedaal West en Maarsbergen is in beide richtingen dicht geweest... vanwege een grote bermbrand bij Woudenberg. Het vuur woedde tussen de weg en het spoor... en kon zich verspreiden via een ecoduct over de snelweg. Ook het treinverkeer lag daar stil. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Schravenland bij Hilversum woedde een grote brand in een bedrijfspand. Omdat er veel rookontwikkeling was, werd een NL-alert verstuurd... Omwonenden werd aangeraden ramen en deuren dicht te doen. Ook riep de brandweer ramptoeristen op om uit de buurt te blijven. In Zuid-Limburg is een man overleden, vermoedelijk na een ruzie op straat. Dat gebeurde in Amsterrade, in de buurt van Heerlen. Waarschijnlijk was er één andere persoon bij betrokken. Wat de aanleiding was voor de oneenigheid is nog niet duidelijk. Ook heeft de politie nog geen gegevens bekendgemaakt over het slachtoffer. Op het vliegveld van München zijn zo'n 200 vluchten geschrapt nadat een vrouw langs de controle was geglipt. Veiligheidspersoneel zag iets verdachts in haar handbagage. Even later bleek dat ze toch langs de controle was gekomen. De handbagage had ze achtergelaten. Twee terminals werden na zeven uur weer vrijgegeven zonder dat de vrouw was gevonden. In Griekenland is vandaag het eerste slachtoffer begraven van de bosbranden. Honderden mensen kwamen naar de uitvaart van een 83-jarige priester. Hij ontvluchtte met zijn vrouw en dochter de brand en wist de zee te bereiken. Eenmaal in het water raakte hij bewusteloos en verdronk. Bij de branden zijn zeker 88 mensen om het leven gekomen. 12 mensen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis en er zijn nog altijd vermisten. Het weer geleidelijk overal droog en opklaringen. Vanavond en vannacht neemt de wind af en daalt de temperatuur tot een graad of 16. Morgen bewolkt, met soms wat zon.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 Moving my whole world back around. You lift me up like it is all I need. I won't ever touch the ground. Touch the ground, touch the ground won't ever touch the ground. Touch the ground, touch the ground. We won't ever touch the ground. Touch the ground, touch the ground. We won't ever touch the ground. Touch the ground, touch the ground. We won't ever touch the ground. Ja, een bijzonder goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk op deze zaterdag 21 juli 2018. Mijn naam is Mario Zandvoort en van 9 tot binnen rechts van bij. Met het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste nieuws, de party update en de team boven beste plaat voor dansgroep.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 En dit is nieuwe muziek van Roger Sanchez met Walking. shining. I like shining. I like million dollar deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula. I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong. I do what they say I can't. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali bird. Rari, hop up the stoop, jump in the coop. Big dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can. Eating halal, driving a lamb. So that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. I'm in district in the chain. Serve you know I'm gang, the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his vean, pero no jalan. Tú compras todas las Jolambo a mí me las regalan. Eh, I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, el latino gang. Yeah. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci dentro de casa, yeah. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana Me gusta el acento de la colombiana. Como me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico pim pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo y Valentín. Aquí prohibido mal, dile charitín. Que perpico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín. district in the chain. Certified, you know I'm gang, gang, gang, gang. the top Oh, he's so handsome, se Celia Cruz tengo el azúcar. Tú que va medio y se fue de pecho como Ginny Luca. Te vamos a tumbar la peluca y arranca pa'l carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca. a Mi tele y Valenciaga me reciben en la entrada. Pa Pa, pa, pa, para, sí, like I'm Gaga y no te me hagas. Eh. Que en cover de vivo tú has visto mi cara. Eh. No salgo de tu mente. Donde quiera que viajes, escuchado mi gente. Eh. Ya no soy high, soy como el testa rosa. Soy el que se la vive y también el que la goza. Cosa, goza. es la cosa. Mami es la cosa. el que mira sufre y el que toca goza. Cosa, cosa, I said I like it like that. I said I like that. I said I like it like that. I said I like it like that. Diamond district in the chain. you know I'm gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his los que están presentes. Hoy va a bailar el presidente. Estoy tan pegado que no salgo de tu mente. Quieren apagarme, yo no tengo fuente. Pa' bailar no existe pena. Este funky se candela. De aquí nadie va para afuera. Esto lo bailan en la favela. Izquierda, derecha, pa' arriba, pa' abajo. Izquierda, derecha, rompiendo a flauta envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam tam. Mueve esse bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam tam. Mueve esse bumbum. Esse bumbum. Esse bumbum. man can't get it. Me not care if you have good credit. You better can't angle the thing when me send it. Me not drop off. When my pop off, girl walk off. Till it broke off. Don't stop off. Till it snap off. Good pussy make the whole dance lock off. Whoa. Tell me say me thing turn up. Turn up the thing till the thing burn up. Wine on a girl till the girl mash up. Dash out the thing like a dumper truck. Ayo me thing good. And me thing shot. And the thing set. And the sitting lock. And the girl good. But my face bad. ting ting real and it can't stop. É flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. E aí, fiote? I know the thing that you like. love the way that you move. Be making love the first night. Boom, boom, pat, back, boom. Yeah, hey, big up my jeweler, big up my 4-5, big up my Ruger. Hey, big up the bad bitch, cause they treat me like king of the moon dog. Yeah, I'm a savage, some of them 21, some of them cougars. Hey, automatic spasm, jumping in the crowd, just like Uzi. Yeah, black stallion, I'ma go flex and fly out to Cuba. Yeah, if you got good pussy, let me hear you say hallelujah. envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai tremer o bumbum, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Tipo, vai vazio. Dat was muziek van MC Fiotti, Future, J Balvin, Stevie Don en Juan Magan. Met eh, Boom Boom Tam Tam. Hè? En daarvoor muziek van eh, Cardi B, Bad Bundy en ook J Balvin met I Like It. Ik weet het gehoord hebt, maar vorige maand werd eh, rapper XXX Tentaction neergeschoten, doodgeschoten. En het blijkt nu dat hij 50.000 dollar bij zich had. Dat is ongeveer 43.000 euro. Hij had het geld verstopt in een Louis Vuitton tasje in zijn auto. Dat blijkt uit de rechtbankstukken die eh, CNN te pakken heeft gekregen. De rapper wiens echte naam eh, José Dwayne Onfro luidde... had op geld gepind voordat hij naar een motordealer in eh, Deerfield Beach reed. In deze plaats in noorden van Miami werd hij op 18 juni neergeschoten. Een auto zou hem op de weg hebben afgesteden toen hij de winkel verliet. De Amerikaanse politie verdenkt vier mannen van de moord op XXX Tentaction. Naast boord worden ze beschuldigd van een gewapende overval met een vuurwapen. En twee van hen zitten in hechtenis. En de politie vermoedt dat de rapper het slachtoffer is geworden van een roofoverval. Nou, wij kennen de jongen nog niet echt goed, maar uh, eh, XXX Tentaction, die 20 jaar oud werd, gold als een, eh, een grote nieuw talent. Enkele weken voor zijn dood tekende hij nog een platendeal van 10 miljoen dollar. De rapper zou hebben getekend bij de Empire. De oprichter van het muzieklabel Gansi Shami zei dat er een aanzienlijke hoeveelheid nieuw materiaal beschikbaar is voor de plaat. En het album zal niet voor oktober uitkomen. Nou, misschien dat hij door dit eh, bericht... Ja, is altijd lullig. Als je dood bent, word je wereldberoemd. Hè? Kijk maar naar, eh, naar al die beroemde schilders. Als ze dood zijn... Nou, Van Gogh bijvoorbeeld... Die had vroeger echt geen rode cent te makken. Maar schilder kon de man. En eh, ja, nadat hij dood is gegaan... Uh, had hij achteraf, als hij nog had geleefd... had hij multimiljonair geweest. Maar toen hij nog leefde verdiende hij geen ene rukken. Ja, dat is best lullig als je dan net 20 bent geworden ja, een beginnende carrière had hij. In Nederland had hij dat toch niet. Maar in Amerika, als je een eh, platendeal krijgt van 10 miljoen dollar... dan eh, moet er iets goeds achter zitten natuurlijk. Zie je hem Zandvoort zo meteen onderweg de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaan. Maar dit is muziek. Jerome Robbins met de Groove Yet. If This Ain't Love. Maar dan in de Earth Day remix. Een nieuwe versie van een oude plaat. Oftewel een oude plaat in een nieuw jasje. Zandvoort. zaterdagavond. Dance Night. Holding you closer, it's time that I told you everything's going to be fine. Know that you need it and try to believe it. Take me one step at a time. If this ain't love. Dat was muziek van Lizard Voltax eh, versus eh, Mark Fisher met Groove Yet. Alleen dan in de Hazaro remix. En daarvoor een eh, white label met de You Got The Body. Het is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten allemaal gaan op deze zaterdag 21 juli 2018. Zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Vanavond een wekelijkse feestje Brainwash. En voor meer informatie check de website. zo, microfoontje <laughs> heeft er zin in. Kom beschaken een beetje door het warme weer. Voor meer informatie check de website escape.nl. Maar natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Vanavond een 6 uur solo setje. En hij krijgt een beetje heel van Sexy Mr. S. En eh, MC Marbo. En uh, ja, ik vind wat hoor. Zes uurtjes. Ja, vroeger deden we het standaard. Maar tegenwoordig eh, is het een uurtje op een festivaltje. En daarna is het tijd voor een andere DJ. Maar vanavond dus Raimundo 6 uur solo. En ook vanavond uh, een stukje verder voorbij eh, Escape hebben we Club Air. Dat is vanavond Playground. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website air.nl. Met eh, Girls Love DJs. Die stage is met Weslo, Christo, Breakfast, Sarah Marshall, Jay Daniel en hosted bij MC Dolle Bart. En Area 2 is host hosted bij House Your Day. En ook Area 3 is eh, Welcome to the Jungle. En eh, voor meer informatie moet je gewoon naartoe gaan of kijken op de website air.nl. En nog een leuk feestje, wekelijks feestje is eh, Encore. De Melkweg in Amsterdam vanavond Encore Girls Night Out. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. Dat is natuurlijk hip-hop en R&B. En, eh, of eh, de website melkweg.nl of encoreamsterdam.nl. Met onder andere Zoe Hasselbank, Cassius Verbond, DJ Prime, Kenson of Waxfriend. Die zijn allemaal van de partij het hosten bij Amarty. En eh, ja, er zijn nog meer leuke feestjes. Natuurlijk het hele weekend als je ervan houdt. Het Kwaku Summer Festival was vandaag en ook morgen is dat weer natuurlijk in het Nelson Mandela Park. En ook ik was er vandaag. Ik heb eh, in het recreatiegebied uh, Lange Langendijk, Alkmaar. Hè, daar in de buurt eh, tussen Alkmaar en Herugewaard ongeveer in. Liquid City, 2018. En dat is het hele weekend. Dus uh, het is nu tot 11 uur. En morgenochtend, of morgenmiddag eigenlijk vanaf een uur of 12 ben je natuurlijk weer van harte welkom. En zo zijn er nog veel meer feestjes. Matrix at the Park, Beach and Band Summer Festival... Dus ja, genoeg eh, feestjes om helemaal uit je dak te gaan, hè. Maar voor nu sluiten we het af met eh, de stalker in de Kromme Elleboogsteeg in Haarlem. Vanavond Gin and Juice. Begint de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl. En de DJ's moet je even checken op clubstalker.nl. Gaan we door met MUZIEK Everybody on the untouchable like Elliot Ness.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 On the mission for them greens. Leave me, money making machines, serving clean. I've been in the game for 10 years making black tunes. Ever since Honeys was wearing Sassoon, now it's 95 and they clock me and watch me down and shining. Looking like a wild Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb At the city making play. On the floor, but finger, you feel the same way. Three pushing down for California, yeah. Update.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 Ik weet het niet, maar vandaag op een of andere manier... het is in de studio pakken bij 30 graden. En op een of andere manier, of ik praat te hard of ik praat te zacht... maar het, het, klinkt af en toe een beetje broer. Moeten we gewoon een beetje erheen prikken. Dus het, gaat om de muziek, hè. Het is even tijd voor de 10 bovenbeste plaat van de dansgroep. Deze week op 10. Kasim met On My Mind... Op 9 Wise at the UK met Feel My Needs. Op 8 Harry Romero met Revolution, The Deep in Jersey Extended Mix. Op 7 Kink met Pert, The Dusty Remix. En op 6 ex nummer 1 plaatje van eh, DJ Kotsen. Of zoals wij zeggen, DJ Kozen. Met Pick Up, de Extended Disco Version. Op 5 Chovelle Melle met Basilda. Dat ze weer opnieuw uitgebracht, Op 4 Electric Feel van Pax, ook een ex nummer 1 plaatje. Op 3 deze week Totary Gypsy Man met Barabatiri. De David Pang remix, deze week op 2. Shakedown en eh, Paddy Gao met At Night. De Peggy Gout Acid Journey remix. En deze week op één: een nieuwe nummer 1, Junior Jack. Toep en Berger met E-Samba 2018. En die hoor je niet, want eh, ik had hem bij hem, maar eh, ik weet even niet meer waar die is. Ik heb allemaal van die stickies bij me. Nou, niet zo'n stick uit de koffieshop, hè, maar zo'n eh, zo'n mp3-stick. Maar eh, ik had er vier bij me en ik miste er eentje. En je zal zien dat die precies daarop staat.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 Alleen je hoorde dit keer de Throttle Remix. En tot zover ook eh, dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. En dat is de tijd van DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië. Voor nu nog een paar stukjes muziek. Nou, een paar... Maar in ieder geval eerste Frederik Scavo en Simo Vava. Met La Gatta Fria, de Latin mix. Ik zeg tot zo, na de break.